kan laat Ons kan lepelen. Ons kan slapen. Mm, die dag is laat. Ons hoeft niks te zeggen. Zolang jij hier blijft. kan wijn drinken, ons kan thee skinken. Oh, niks denk, no niks te baklijn. Kijk hoe die dag blinkt, zolang jij hier blijft. cyprioen vol druiven, jasmijn in die lucht. Ons voor die duiven, die wind is een zon. Ons kan stil wees, ons kan lui wees, ons kan stout wees. niks te beleid. Ons kan maar. Die priel hangt vol druiven, jasmijn en die lucht. Ons voor die duiven, die wind is een zon. Ons kan laat ons kan leerbollen. Ons kan slapen. Die dag is lui. Ons hoeft niks te zijn.